In augustus maakten dieven in Antwerpen met veel geweld 1400 kilo cocaïne buit. Daarna werd Zuid-Holland geteisterd door geweld, vertelt deze verslaggever van Omroep West. Eigenlijk kwam het allemaal naar buiten op, op 10 oktober in, eh, in mijn eigen woonplaats. Uh, Alphen aan de Rijn, daar stond een man met een Kalashnikov. Die stond eh, ja, over een straat heen te schieten terwijl de mensen langs fietsten eh, op een woning. En dat was eigenlijk het begin van een hele geweldreeks eh, in de regio Alphen en, en Leiden. Dat duurde een week. er werd op, die woningen geschoten. Er was in een dorp vlakbij was een bomexplosie bij een huis. in Leiden werd geschoten op een huis. Er werd in Alphen nog een keer geschoten op een huis. De politie heeft 30 mensen opgepakt die er iets mee te maken zouden hebben. Mensen die naar de nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam willen... hoeven zich dit jaar niet aan te melden. Vorig jaar moest dat wel vanwege de kans op protesten. Toen stonden er ook veel minder mensen dan normaal. Dit keer ziet de gemeente geen aanleiding voor verplicht aanmelden... en is de herdenking weer vrij toegankelijk. Wel zijn er strenge veiligheidsmaatregelen... en mogen agenten mensen fouilleren. Fans van Oasis die via social media tickets voor de reunieconcerten probeerden te scoren... zijn voor dik 2 miljoen pond opgelicht, zegt een Britse bank. De nepkaartjes werden vooral via Facebookgroepen verkocht, soms voor 1000 nou, over de kaartverkoop voor Oasis is al veel langer wat te doen. De wachtrijen waren lang, er waren foutmeldingen... en door dynamische prijzen waren de originele tickets in de voorverkoop soms veel duurder. En over een half uurtje wordt Go Ahead Eagles gehuldigd in Deventer. De club won afgelopen maandag de KNVB-beker. De stad is er klaar voor en dat kon je ook merken in de fanshop. De t-shirts en sjaals vlogen daar over de toonbank. Deze jongen deed ook wat aankopen. Ik ben voor mijn broertje, die is nog jarig. we Go Ahead spullen aan het uitzoeken Ehm, omdat uh, heeft de weekfinale gewonnen. Voor zichzelf kocht hij niks, want... ik ben wel iets meer voor Ajax. <laughs> Vanaf half zeven maken de spelers en trainer van Goed een ritje in een open bus langs de IJssel. Het weer, vooral in het oosten, nog wat stevige buien. Vanavond droogt het wat op.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 Topkok Jonny Boer is overleden. Hij was eigenaar van restaurant De Libreien in Zwolle. Het enige restaurant met drie Michelinsterren in Nederland. Boer overleed op Bonaire aan de gevolgen van een longembolie. Bezoekers van de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam... hoeven zich dit jaar niet vooraf aan te melden. Vorig jaar moest dat wel vanwege de toegenomen spanningen in de maatschappij. Er zijn wel extra veiligheidsmaatregelen getroffen op en rond de Dam. In Deventer begint rond deze tijd de huldiging van Go Ahead Eagles.